Ach, wat een geweldige muziek toch. Om de zondagmorgen mee te beginnen, althans. Na nou, al het Nederlandstalige geweld van zojuist. Even een lekkere kroner om mee te beginnen. Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Ik heb lekkere muziek voor je. En een paar interessante onderwerpen. Dus, stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Zuidveen. Hier in een nieuwe omgeving. Dus ja, een beetje wennen vandaag.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 Okay. <laughs> okay. sleep. Wat een prachtige snik in haar stem, toch? <laughs> ja, Olivia Newton-John. En hopelessly devoted to you. Straks, over een eh, kwartiertje, ongeveer 20 minuten, gaan we praten over de Belastingdienst. En dan over de Belastingdienst in zaken nabestaanden. Er is heel veel over te doen, iedere keer. Er is een hele hoop discussie over, maar ook heel veel onduidelijk. En daarom hebben we vandaag een gesprek met hen. Dus blijf lekker luisteren en dan weet je straks veel meer.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 Tell me quando, quando, quando. And when. lekker sippend eh, aan de koffie hier zo mm, bij ZVL. is zondagmorgen richting het einde van november en richting Sinterklaas alweer. En eh, de kerstverlichting is overal alweer te zien in de etalages. Dus ja, lekker hè? Zo lekker rustig op zo'n zondagmorgen. Zo'n kroener. Ja, met Nelly Fortado, dat is weer geen kroener hè? wel een prachtig gelegenheidsduo. Quando, Quando, Quando. En verder Joshua Kennison En hij eh, had het over een foto van Los Angeles.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 Wat een prachtige herinnering hierbij. jouw eigen ZVL. De zondagmorgen van ZVL, terwijl we lekker aan de koffie zijn, zoals ik al zei. En eh, het is altijd wel gezellig in de studio. Ja, een beetje warm en gezellig. Terwijl het buiten best wel weer fris is, zou je kunnen zeggen. Ehm, straks, over een paar minuten al, gaan we praten over de Belastingdienst. Best belangrijk, want eh, er is veel te vertellen over ja, Belastingdienst en nabestaanden. Daar zijn heel veel fabels over. En we gaan er zo meteen over hebben. Jawel, na Imagination en Body Talk. spoken. The only sound. Als je een dierbare verliest, brengt dat vaak verdriet met zich mee. Er breekt een periode van rouw aan en tegelijkertijd moet je allerlei praktische zaken regelen. Bijvoorbeeld belastingzaken. Dat kan lastig zijn in zo'n moeilijke tijd. Maar welke zaken moet je regelen bij de Belastingdienst? En waar vind je hulp als je door rouw even geen overzicht meer hebt? Vandaag is Corine Bosveld van de Belastingdienst de gast om antwoord te geven op deze vragen. Welkom Corine. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Corine, jij bent projectleider nabestaanden bij de Belastingdienst. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Ik houd me bezig met het verbeteren van dienstverlening aan nabestaanden. Dus eigenlijk alle belastingzaken waar mensen mee te maken krijgen na het overlijden van een dierbare. Een goed voorbeeld van de verbetering van onze dienstverlening is de belastingtelefoon voor nabestaanden. Dit is een speciaal team van medewerkers dat elke dag klaar zit om nabestaanden te helpen met al hun vragen. Want als alles goed geregeld is, dan geeft dat rust. Waar lopen mensen die naar de belastingtelefoon voor nabestaanden bellen vaak tegenaan? Nabestaanden zitten vaak in een lastige en emotionele periode. Ook hebben ze niet altijd toegang tot de administratie van de overledene. Soms weten ze ook niet welke belastingzaken er eigenlijk speelden. En dan komt er veel op je af. Wat is in zo'n geval de eerste stap die je kunt zetten voor het regelen van de belastingzaken? Nou, als iemand overlijdt, dan geeft de gemeente het overlijden aan ons door. Dat hoef je dus niet zelf te doen. Vervolgens sturen wij een brief naar het adres van de overledene en daarin vragen we om een contactpersoon aan ons door te geven. Als je dat doet, gaat de post voor het regelen van belastingzaken voor de overledene voortaan naar die persoon. En wat er daarna gebeurt, hangt een beetje af van de situatie. Het kan zijn dat je nog zaken moet afhandelen voor de overledene. Bijvoorbeeld toeslagen, als de overledene die ontving, die worden stopgezet. En in sommige gevallen moet je zelf ook aangifte doen voor de erfbelasting als erfgenaam. Als je wil weten wat je in jouw situatie moet regelen, dan kun je een checklist invullen op belastingdienst.nl/slash nabestaanden. Na het beantwoorden van een paar meer keuzevragen zie je wat voor jouw situatie geldt. Kan je een voorbeeld geven van welke belastingzaken je moet afhandelen voor de overledene? Zeker. De Belastingdienst kan je bijvoorbeeld vragen om aangifte inkomstenbelasting voor de overledene te doen. In veel gevallen gaat dat om de aangifte over het jaar van overlijden. Maar soms is het ook nodig om aangifte te doen over een voorgaand jaar. Als je aangifte moet doen, dan sturen wij daar altijd een brief over. Oké, okay, een van de dingen die je vaak moet regelen is dus de aangifte inkomstenbelasting voor de overledene. Heb je tips voor nabestaanden die dat moeten doen? Ja, mijn tip is: doe die aangifte online. Dat kan vanaf 1 maart in het jaar na overlijden. Als je de aangifte online doet, dan zijn alle gegevens die bij ons bekend zijn al vooraf ingevuld en hoef je dus eigenlijk alleen te controleren. Dat kost veel minder tijd en je maakt ook minder snel fouten. Wil of kun je die aangifte niet online doen, dan kan het ook op papier met een aangifteformulier F. Of je kan natuurlijk hulp vragen bij een belastingadviseur of een fiscaal dienstverlener. Oké, als je online aangifte doet, hoef je de aangifte dus alleen te controleren en op te sturen. Ja, dat klopt. Maar let op, om online belastingaangifte te doen voor de overledene heb je wel een nabestaande machtiging nodig. Het is handig om die vast aan te vragen. Op onze website belastingdienst.nl/slash nabestaande staat hoe je dit doet en wat je ervoor nodig hebt. Helder. Je zei net ook iets over toeslagen. Wat moet je hier als nabestaande voor regelen? Ja, als de overledene alleenstaand was, dan worden alle toeslagen automatisch door ons stopgezet. En zodra dan alle gegevens bij ons bekend zijn, krijgen de erfgenamen een definitieve berekening. En het kan dan zijn dat je nog iets moet terugbetalen of dat je nog iets van ons krijgt. Als de partner is overleden, dan passen wij de toeslag voor je aan. Je krijgt ook hier vanzelf bericht over. Het is wel verstandig om te checken of het inkomen en vermogen dan nog klopt. Het is namelijk vaak zo dat je inkomen verandert als je partner overlijdt, bijvoorbeeld doordat je een nabestaande pensioen krijgt of doordat de hoogte van je AOW verandert. Als je dit bij ons aanpast, dan voorkom je dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt. Bedankt voor je uitleg. Je noemde net ook erfbelasting. Hoe zit dat precies? Nou, als je uit een erfenis iets ontvangt, dan moet je mogelijk erfbelasting betalen. Dat hangt een beetje af van de waarde van wat je krijgt uit de erfenis. Het kan gaan om een bedrag aan geld, maar ook om spullen of bijvoorbeeld een huis. Op belastingdienst.nl/slash nabestaande kun je alvast berekenen of je erfbelasting moet betalen en ook welk bedrag het ongeveer zal zijn. Helder. De checklist die je noemde is dus handig om te zien wat je in jouw situatie moet regelen. Zijn er nog andere hulpmiddelen die handig zijn? Ja, sinds kort is er voor nabestaanden ook het overzicht betalen en ontvangen. Daar kunnen nabestaanden zien of er nog bedragen openstaan, of dat de overledene nog geld terugkrijgt van de Belastingdienst. En dat kan gaan om verschillende dingen. Denk aan motorrijtuigenbelasting of toeslagen. Ook een goede tip. Bedankt Corine. En als mensen er niet uitkomen met de checklist en het overzicht, waar kunnen zij dan terecht met vragen? Er is een speciaal nummer voor nabestaanden en dat kunnen zij gratis bellen. Je komt dan in contact met een speciaal team voor nabestaanden en het nummer hiervan is 0800 235 8354. Langskomen bij een balie in de buurt mag ook. Daarvoor moet je wel even een afspraak maken. Dat kan op Belastingdienst slash langskomen. Maar je mag ons ook bellen, dan maken wij een afspraak voor je. En ik heb de site al een paar keer genoemd, maar alle informatie die we hebben besproken is ook terug te lezen op belastingdienst.nl/slash nabestaanden. Alle beschikbare hulp is daar ook te vinden. Dankjewel Corine voor alle nuttige informatie. Graag gedaan. Ik hoop dat we mensen die luisteren hebben meegegeven dat nabestaanden er in deze moeilijke tijd niet alleen voor staan. Je kunt op verschillende manieren bij ons terecht voor uitleg of als je vragen hebt. ZVL! Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL! not We verwenden je oren toch wel mooi met muziek van Nick en Simon hier bij ZVL. En kijk omhoog. En dan moet ik denken aan de film Don't Look Up. Ja, moet je eens bekijken, denk ik. <laughs> wel leuk hoor, die film kun je gewoon downloaden geloof ik. Of eh, kijken via YouTube of dat soort kanalen. Ehm, verder hoorde je Chris Isaac met het oh zo zwoele Lie To Me. Eh, kijk even naar de agenda. Er is niet zoveel te doen vandaag natuurlijk. Het is eh, tegen de winter aan aan het lopen. En dan nemen de activiteiten wat af. Maar op onze agenda, of in onze agenda staat best wel het nodige voor de komende tijd. Dus als je een keer denkt bij jezelf, ehm, wat ga ik eens doen? Iets wat leuks te doen in de regio? Nou, ga dan naar onze website en dat is omroepzvl.nl. Ga naar agenda en daar vind je van alles en nog wat. Zoals bijvoorbeeld sport en spel met de vrolijke Pietenbende. Dat is vanmiddag om twee uur in de gymzaal Reinaard College. Aan de, ja, in Hulstus natuurlijk. En de ingang via de Zandstraat. Het is maar dat je het weet. Als je iets leuks wil doen met de kids en Sinterklaas en sport en spel, ga dan naar Hulst. Meer informatie over deze leuke activiteit vind je op onze website omroepzvl.nl. turn your back on the singleversie gedraaid vandaag. Want we hebben ook de albumversie van Black Magic Woman. Van deze geweldige groep. Nou ja, eigenlijk ene man zou je kunnen zeggen. Santana, Black Magic Woman. Maar de albumversie duurt nog veel langer. En daar zou je veel langer van kunnen genieten. Maar je zal er maar niet van houden. Van deze muziek. Het loopt wel aardig tegen 11 uur trouwens zie je het op je klokje. Mm, na 11 uur gaan we iets meer tempo maken. En hebben we ook een eh, reportage van Jeroen van Gent. Dus dat komt helemaal goed. Overigens hoorde je ook nog Noah Neal. Onze Vlaamse zangeres die geweldige liedjes zingt. Maar nooit echt grote hits scoorde. Maar deze Big Dreamer uit 2017 konden we je niet onthouden. Want het was gewoon een lekker nummer. Hier bij ZVL. On est bien peu de Et mon ami ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Françoise Hardy. Hmm. Ja, ik geniet iedere keer van die Franse muziek. Ik hoop dat jij dat ook hebt. Want dan eh, zitten we samen op één lijntje hier bij ZVL. Het eerste uur zit erop. Ik heb nog één nummer voor je. Oh ja, Maan, ook geweldig. Komt uit eh, de Westenzangers van Nederland. En daar komen natuurlijk ook regelmatig prachtige nummers voorbij. En daarom aan het einde van dit uur I Won't Give Up. Gewoon speciaal voor jou. Ik ga even pauzeren. Ik ben over een paar minuten bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me. Blijf bij ZVL. stars. I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? got a lot of sense.